Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met een laag inkomen gaan het moeilijk krijgen dit jaar. De economie krijgt een flinke dauw waardoor bijna alles duurder wordt. Omdat salarissen vaak niet mee zullen stijgen... ben je dus meer kwijt aan noodzakelijke dingen, zoals boodschappen en de energierekening. Mensen die weinig verdienen en in een slecht geïsoleerd huis wonen... hebben daar volgens het CPB extra veel last van. Door het verslaggever Nick Wouters. Blijft die hoog of wordt die nog wat hoger? Dan gaat de koopkracht zelfs met 3,4 dalen. Mocht het nou zo zijn dat deze zomer die prijzen weer gaan zakken... en eh, de energiekosten toch wat minder hard oplopen... ook dan daalt de koopkracht, maar dan met 0,6 Dus dan is die dadelijk een stuk kleiner. Ook de oorlog in Oekraïne zorgt voor meer onzekerheid. Er wordt vanochtend opnieuw geprobeerd om burgers weg te krijgen uit vijf belegerde steden in Oekraïne. Een uurtje geleden is er als het goed is een staakt het vuren ingegaan. Onder meer in Kiev, Kharkov en Sumi. Gisteren en eergisteren was dat er ook al. Toen ging het schieten op veel plekken toch gewoon door. In Frankrijk en in Groot-Brittannië wordt geruzied over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In Calais kwamen de afgelopen dagen honderden Oekraïners aan. Zij wilden vanuit daar doorreizen naar Engeland, maar werden tegengehouden omdat ze geen visum hadden. De Britten hebben beloofd dat ze die sneller gaan uitdelen. En deze man is niet meer welkom in de Britse Tweede Kamer. Order! You really are a very excitable individual. You need to write out a thousand times. I will behave myself. John Burko was tot drie jaar geleden voorzitter van het Britse Lagerhuis. En veel mensen vonden zijn opvallende maniertjes wel leuk. Maar er was ook kritiek. Zo zou hij mensen hebben geïntimideerd en te weinig hebben gedaan om pesten en seksuele intimidatie tegen te gaan. Onderzoekers zeggen nu dat hij zich inderdaad heeft misdragen. Burko had er al geen officiële functie meer en is nu helemaal niet meer welkom in het parlement. Zelf zegt hij dat het allemaal roddels zijn. Het weer na een koude start van de dag loopt de temperatuur zo op naar 12 tot 14 graden. De zon gaat vandaag ook volop schijnen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland 5 minuten extra op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knoppen de Nieuwe Meer. Dat komt door een pechgeval. En tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.